Lot met het NOS Journaal. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije blijft zoeken naar overlevenden in het puin. Ook al worden de overlevingskansen steeds kleiner. Eerder vandaag maakten Duitse en Oostenrijkse reddingswerkers bekend het werk te staken... vanwege onrust onder de plaatselijke bevolking. De teams gaan alleen nog op pad als er een teken van leven is. Het aantal bevestigde doden in Turkije en Syrië heeft inmiddels de 25.000 bereikt. Opnieuw zijn honderdduizenden Fransen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Onder andere in Parijs, Nice, Marseille en Toulouse waren grote protestmarsen. Al wekenlang zijn er protesten tegen de hervormingen. Dit keer waren bij de protesten meer jongeren aanwezig, omdat er voor het eerst in het weekend actie werd gevoerd. Honderden moslims hebben een politiebureau in de Pakistaanse oostelijke provincie Punjab bestormd. Daar hebben ze een man, die werd verdacht van godslastering, uit zijn cel gehaald, naar buiten gesleurd en doodgeslagen. Vervolgens werd de man in brand gestoken. Hij was opgepakt omdat hij pagina's van de Koran ontheiligd zou hebben... door foto's van zichzelf en zijn vrouw in een boek te plakken en die pagina's zou hij hebben verspreid. De chef van het politiebureau is geschorst omdat hij de aanval niet had kunnen voorkomen. Een Zuid-Afrikaanse rapper, a.k.a., is gisteravond doodgeschoten in Durban. Dat hebben zijn ouders bekendgemaakt. Hij werd 35 jaar. Kiernan Forbes, zoals hij echt heette, werd doodgeschoten bij een restaurant. Een bevriende chef-kok overleefde de schietpartij ook niet. Ze werden onder vuur genomen toen ze naar de auto liepen. De aanvallers wisten te voet te ontsnappen en zijn nog voortvluchtig. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden en rond het IJsselmeer kans op nevel of mist. De temperatuur daalt naar minimaal 4 graden. Morgen begint de dag later ook wat ruimte voor de zon... en het wordt 9 of 10 graden bij weinig wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 for you stare into space Picture my face in your hand to feel inside. To show me how to feel. ZFM. Say you running on the road, so get out the way. Push the pedal to the floor, blow them all away. Yeah, you see I'm getting close, I accelerate. Going faster than fast, hit the gas, lose control. I won't crash, running high. Put your money on the dash, throw the dice. crash when you slow I will crash running Take, take, take, take, take You running on the road So get out the way Push the pedal to the floor I'm on the way Yeah, you see I'm getting close I accelerate Going faster than fast say you're running off the road So get out the way Push the pedal to the floor Blow them all away Yeah, you see I'm getting close I accelerate Going faster than fast Hit the gas, lose control I will crash, running high inside,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 But they don't understand me Or really don't know the deal About a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you.